Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij bedrijven die overheidssteun kregen via de zogeheten NOW-regeling... zijn tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan. Een afname van 6,9 procent. Volgens het CBS was het banenverlies met 12 procent het grootst... in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening... waar de uitzendbureaus onder vallen. In de sectoren horeca en cultuur en sport en recreatie ging zo'n 10% van de banen verloren. Na lang onderhandelen zijn de EU-leiders het eens geworden over sancties tegen Wit-Rusland. Er komt een lijst met 40 namen van mensen in Wit-Rusland die hebben meegewerkt aan de fraude bij de verkiezingen deze zomer. Cyprus ging pas na lang onderhandelen akkoord met de sancties. Dat land wil ook sancties tegen Turkije, omdat dat land in de Middellandse Zee zoekt naar olie en gas in gebied dat de Cyprioten als hun grondgebied beschouwen. Afgesproken is dat Turkije nog één waarschuwing krijgt, anders volgen ook tegen dat land sancties. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het antiracisme-protest op de Dam zorgen over de betoging. Melden het tv-programma Show News en de Telegraaf op basis van stukken van de gemeente. Uit appverkeer blijkt dat de burgemeester er rekening mee hield... dat er veel meer mensen zouden komen dan de paar honderd die werden verwacht. Bij het antiracismeprotest op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen... en werden de coronaregels overtreden. Steeds meer kinderen groeien op in samengestelde gezinnen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2017 ruim een half miljoen kinderen onder de 18... minstens één stiefouder, stiefbroer of zus of halfbroer of zus hadden. En dat is zo'n 16 van alle minderjarige kinderen. In 1997 waren dat er nog een kleine 350.000. Het weer in het noorden af en toe zon, in het midden en zuiden bewolkt...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 You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not To the heavens and see it shine. Een hete zomer met GFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. we'd slip out in the night. You don't have to give me a warning. Cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time.